omdat ze zich niet oké okay voelde bij de manier waarop het gesprek in het kabinet is gevoerd... over antisemitisme na de rellen in Amsterdam. Je hoort eerst Femke Zeedijk en daarna Rosanne Herzberger. Er wordt een vrouwelijke staatssecretaris van Marokkaanse afkomst vervangen... terwijl zij aangeeft niet blij te zijn met de polariserende omgangsvormen. Dit schetst het beeld alsof iemand met die achtergrond niet welkom is of niet zou kunnen functioneren in het team. Ik wens NSC een beter politiek klimaat toe. En ik wens Nederland een beter landsbestuur toe. Met een minimum aan fatsoen en respect die ik centraal acht in onze Nederlandse normen en waarden. Dank u wel. Ze stappen dus niet alleen uit de NSC-fractie, maar gaan ook niet zelfstandig verder. Dat betekent dat er twee nieuwe Kamerleden van NSC voor in de plaats gaan komen. In Opsporing Verzocht zijn vanavond opnieuw beelden te zien van verdachten van geweld rond Ajax Maccabi Tel Aviv. Het gaat om geblurde beelden van vijf verdachten. Vorige week waren er ook al verdachten te zien in het tv-programma. Drie van hen zijn inmiddels opgepakt. Succes voor oud-studenten van de TU Delft. Een prototype van een nieuw ruimtevliegtuig is voor het eerst door de geluidsbarrière gegaan. Uiteindelijk moet een grotere versie satellieten naar de ruimte gaan brengen. Dat nieuwe toestel moet vanaf een gewone startbaan kunnen opstijgen. En in Friesland is een stuk van een vikingzwaard gevonden. Het gaat om een handvat van koper dat in de buurt van het dorpje Witmarsum lag. De vinder is een hobbyarcheoloog. Ik wist wel dat het een zwaardpommel is, hè, de achterkant van een zwaard. Ik had alleen nog niet het vermoeden dat dat eh, ja, van een viking eh, zou kunnen geweest zijn. Ja, dat is toch helemaal geweldig. Dus eh, een paar mooie foto's gemaakt en uh, dat doorgezonden aan een vriend van me. En die ging via eh, <laughs> de WhatsApp helemaal uit zijn plaats. Zo van, je hebt een fucking pommel gevonden. Zo van, eh, ja, dat nou, was leuk. Ja, het is voor het eerst dat zoiets gevonden is in Nederland. Het stuk zwaard komt uit de 10e eeuw. Het weer trekt een nieuwe strook buien over. Bij 2 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. Morgen ook wisselvallig met wat winterse buien. Maar ook af en toe zon bij max 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Na een drukke ochtendspits neemt het aantal files nu snel af. Wel staat er nog een aantal files in de regio, bijvoorbeeld op de A10. Rijd je op de Ring Zuid richting Utrecht... dan heb je tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Buitenveldert... zo'n 10 minuten vertraging. Ook staat het vast op de A10 op de Ring West. Rijd je hier richting Haarlem... dan heb je bij de Koentunnel ongeveer 10 minuten oponthoud. Verder ook file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 10 minuten vertraging. En rijd je op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Roelof Arendsveen en knooppunt De Hoek... dan kun je op bijna 10 minuten vertraging rekenen. Verder nog wat korte files zoals op de N201 Hilversum richting Uithoorn...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 But you don't put on a show to get ovations. Take it to court and go do litigations. And I respect your gangster. Treat you like a princess and put some on your neck to thank you. She's my pinch hitter. When the starting lineup ain't playing right, I come off the bench with her. It might sound like I'm gassing ya, but it takes time to get from the backseat to the passenger. We've been creeping and sneaking just to keep it from leaking. We so deep in our freaking that we don't sleep on the weekend. Wifey's a little bit uptight. Wonder why I keep coming home in the middle of the night. It'll be alright if y'all bump heads, it'll be a fight. But I said it'll be alright. Come on. I really wanna be with you. Wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In my life. already got away. step out of line or get out of pocket. So I made sure canary sit out your locket to protect you. I get out and cock it, and you know the barrel of my big enough to spit out a rocket. Oh, you gon' play dumb if cops do come through. I gotta keep the top up if my drop do come through. But I know the boutiques and shops you run through. So I cop her one and cop you one too. You always get a daily page, weekly ring. Plus you ain't too shy to do them freaky things. I ain't gotta put a band on your finger. I worry about you telling the whole world I'm your man while I'm Springer. At first you was something I denied, something I would slide just to do something in the ride. But shorty, it's something you provide. Cause the entree ain't is good without something on the side, you know. I really wanna be with you. Be with you. Wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In my life. Already got a wife. I might be leaving the earth soon. My girl gon' kill me if she smell a tin of your perfume. It's gon' be a clip toss if I go back with stains of your lip gloss on my throwback. She won't care if I'm a platinum rapper. If she catch me with an empty magnum wrapper, so keep it on the down low. Call the car seller. You seen what happened with Mr. Big and R. Kelly? Uh. You know I can't forget. Anytime this chick is there for you, Skills I'll share with you, which makes it a little more clear wanna be with you. Be with you. I wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In my life. Already got away. Got away. Can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. Really wanna be with you. Be with you. Gotta be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I already got away. Got away. Can't leave you alone. No, no.